Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het tv-programma RTL de uitzending over vluchtelingen... tot nu toe 225.000 euro opgehaald voor het Rode Kruis en andere organisaties. Het geld is bedoeld voor noodhulp aan vluchtelingen. Via Giro 6868 konden mensen geld doneren. Er was een callcenter ingericht en bekende Nederlanders benadrukten in de uitzending... het belang van donaties. PvdA-leider Samson zei dat vluchtelingen die in het Midden-Oosten worden opgevangen... ter plekke al asiel moeten kunnen aanvragen voor Europa. Dat moet hen ervan weerhouden de gevaarlijke overtocht in kleine bootjes te maken, zei Samson. De Europese ministers van Landbouw zijn nog niet tot een akkoord gekomen over steun aan boeren. Wel heeft de Europese Commissie het voorstel gedaan 500 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. De ministers zijn het er allemaal over eens dat de boeren steun moeten krijgen, maar ze zijn verdeeld over hoe die vorm moet krijgen. In Brussel werd gisteren door duizenden boeren geprotesteerd. Ze vinden dat ze recht hebben op hulp vanwege de lage prijzen voor hun vlees en zuivel. De brancheorganisatie Kinderopvang rekent op 7000 banen extra... nu het kabinet extra geld heeft uitgetrokken voor opvang. Vanaf volgend jaar gaat de toeslag voor kinderopvang omhoog. Een gezin met twee kinderen die drie dagen naar het kinderdagverblijf gaan... krijgt per maand zo'n 100 euro extra. Door een aantal bezuinigingen was de kinderopvang de afgelopen jaren flink duurder geworden. Dat wordt nu voor een deel gecompenseerd. Tennisser Stan Wawrinka voor de vierde keer in zijn loopbaan doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De als vijfde geplaatste Zwitser rekende af met Donald Young. Bij de vrouwen plaatste Simona Halep zich met moeite voor de kwartfinales. De als tweede geplaatste Roemeense was te sterk voor de Duitse Sabina Litsitska. Het weer, de regen neemt af vannacht, maar helemaal droog wordt het niet. Koelt af naar 13 graden. Overdag eerst nog wat buien, later op de dag droger en meer zon.